Mensen onder de 60 die al de eerste prik van AstraZeneca hebben gekregen, kunnen wel gewoon de tweede prik gaan halen, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Want, zegt de Gezondheidsraad, eh, de kans dat die zeer zeldzame bijwerking optreedt na de tweede prik, ja, die is heel erg klein en die is bijna nog niet voorgekomen. Dus dat is veilig, zegt de Raad. Volgens minister De Jonge heeft het besluit om 60 minners niet meer te prikken met AstraZeneca niet veel gevolgen voor de vaccinatiestrategie. Bewoners van een gloednieuw appartement in Breda zullen flink balen. Hun woning is vanavond helemaal afgefikt. Zelf konden ze op tijd uit hun appartement komen. Omwonenden moesten hun huis uit vanwege de rook. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Een man uit België moet een boete van 480 euro betalen omdat hij een zeehond lastig viel. De man liep vorig jaar op het strand van Oostende toen zijn hond het dier in zijn staart beet. De zeehond vluchtte vervolgens gewond het water in. Volgens de politie riep het baasje zijn viervoeter niet tot de orde. Het is voor het eerst in België ooit dat iemand een boete krijgt omdat hij een zeehond heeft lastiggevallen. En Teun uit Brabant was wel even klaar met werken achter een computer en koffie uit de automaat. Een half jaar geleden besloot hij daarom zijn kantoorbaan op te zeggen en werd hij fulltime hovenier. Ik zat op kantoor en dat deed ik vier dagen in de week. En ik doe al eh, twaalf jaar ik dit al naast. En dat vond ik eigenlijk zo leuk en ik kreeg ook zoveel vragen. Ja, zoveel Nou, naar was het eigenlijk. Dus eh, toen eh, heb ik besloten om, ja, om het gewoon helemaal voor mijn eigen te beginnen. Een goede stap zo blijkt, want hij had het meteen gillend druk door corona. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 3. Morgen in het noorden wat regen. In de rest van het land blijft het droog.